met het NOS-journaal. De VVD heeft als eerste partij haar concept verkiezingsprogramma gepresenteerd. In het programma staan de ondernemer en de werkende Nederlander centraal. De VVD zet in op lagere belastingen voor ondernemers... een kleiner basispakket in de zorg en meer financiële voordelen voor werkenden. Om alle plannen te kunnen betalen wil de partij bezuinigen op de zorg... sociale zekerheid en het ambtenarenapparaat. Het conceptverkiezingsprogramma wordt nog voorgelegd aan de VVD-leden... en eventuele wijzigingen komen op het partijcongres in september aan bod. De ANWB waarschuwt vakantieverkeer voor noodweer in de Alpen. Vooral in het noordoosten van Zwitserland en westen van Oostenrijk wordt veel regen verwacht. Weerdiensten verwachten dat er vandaag op sommige plekken 250 mm regen kan vallen. Daardoor neemt de kans op verzakkingen en modderstromen toe. De ANWB waarschuwt vakantiegangers ook voor drukte op de wegen. Ze worden files verwacht op routes naar het zuiden van Frankrijk en Duitsland, maar ook rond Hamburg. Rechters in de VS hebben geoordeeld dat sociale mediabedrijven niet verantwoordelijk zijn voor een dodelijke schietpartij. Drie jaar geleden schoot een man in Buffalo bewust op tien zwarte mensen vanwege hun huidskleur. Nabestaanden zeiden dat de dader mede door algoritmes op sociale media was geradicaliseerd. De meerderheid van de rechters die zich over de zaak boog was het daar niet mee eens. Door het wegvallen van internationale steun raken steeds meer kinderen in Nigeria ondervoed. Daarvoor waarschuwen artsen zonder grenzen. De hulporganisatie zegt dat er het afgelopen half jaar zeker 650 kinderen zijn gestorven door ondervoeding. Ziektes, weinig vaccinaties en geweld in de regio maken de situatie erger. Het weer... Vandaag zon en wolken en in het binnenland enkele buien.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 I opened my eyes and I heard him say, I sing this song for you. there's calls for anesthetic. Get to step two, let an MC come in effect with King Boy D. I wanna be gonna be old time sucker. You know the time, I never stutter. A beat, a dream, and yet see bright. Yeah, pass the mic. What time is love? What time is love? Hey, sucker. What the you? Hey, sucker. Now there's nothing you can do. Well, I haven't seen your face around town a while, so I greeted you with an annoying smile. When I saw that girl upon your arm, I knew she won your heart with a fatal charm. I said, soul boy, let's hit the town boy, and what's with the frown?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 Kasper